voor bekeken. Waarom toch, waarom toch? Ik ging dus maar de weg op van zoveel. Waarom toch, waarom toch? We wilden enkel nemen en niet geven. Een leven uit elkaar voor het fatsoen. Ik probeer je nu al weken te vergeten. Mijn reis die bleek al gelukkig zonder doel. Ik weet niet waarom, ik weet echt niet hoe het nu moet. Ik weet niet hoe lang, ik weet niet hoe ver het nog kan. Ik weet niet waarom. je mijn lief, het staat vast. Ik mis je al lang. Mijn huis is leeg en kil, zo ongezellig. Waarom toch? Waarom toch? Geluiden in de keuken mis ik stellig. Waarom toch, waarom toch? De tafel staat nog vol met lege glazen. De kaarten aan uitgelopen feest. Het vrijgezelle leven valt me tegen. Ontnuchterend na wat er is geweest. Ik weet niet waarom, ik weet echt niet hoe het nu Ik weet niet hoe ver het nog kan. Ik weet niet waarom, ik weet niet voor wie, maar ik zing en het helpt wel een beetje misschien. Ik mis je, mijn lief, het staat vast. Ik mis je al lang. La,